Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is al de hele dag het megaproces bezig tegen drugsbaron Piet S., ook bekend als Dikke Piet. Volgens het Openbaar Ministerie zat hij zeker 40 jaar in het vak, maar dat is allemaal verleden tijd, zei hij vandaag zelf tegen de rechter. Heeft u in drugs gehandeld? Nee. Nee? Helemaal nooit? Ja, vroeger wel. Vroeger wel. Vertel eens. Ik heb vroeger in de huis gezeten. En u bent op enig moment gestopt? Ja. Het Openbaar Ministerie noemt Dikke Piet een kopstuk in de onderwereld. Maar waarom kon hij dan zo lang ongestoord zijn werk blijven doen? Simpel, zegt het OM. Door bijvoorbeeld alleen maar eh, te spreken eh, via eh, PGP-telefoons. Dus Versleutelde berichten. Maar bijvoorbeeld ook wanneer er gevlogen wordt naar een land... niet zelf het vliegticket te kopen, maar dat door anderen te laten doen. Naast Dikke Piet staan nog 26 andere verdachten voor de rechter. Het proces duurt nog een paar maanden. Bewoners van vier panden in Rotterdam die gisteren gisteren werden geëvacueerd... kunnen voorlopig niet naar huis. In het gebouw waren gisteren werkzaamheden toen het misging. Een bewoner hoorde een knal en zag rook. De brandweer ontdekte vervolgens dat het gebouw op instorten staat. Liverpool wil een levenslang stadionverbod voor de supporter... die gisteren het veld bestormde. De man rende na de zevende goal van de thuisploeg het veld op... maar gleed uit en raakte tijdens zijn val enkele spelers. De club vindt dit gevaarlijk gedrag onacceptabel en is daarom naar de rechter gestapt. In het Noord-Hollandse Aardenhout heeft de politie dit weekend een bijzondere wandelaar staande gehouden. Een buurtbewoner had de politie gebeld over een man met een grijptang. Het bleek alleen geen crimineel, maar een stom verbaasde burgemeester... die nog even zijn 10.000 stappen wilde halen. Er kwamen van drie eh, kanten politieauto's eh, op me af. Dus eh, oh. dat is wel... dat, ze waren goed alert, mag ik wel zeggen. Dat, dat vind ik alleen maar fijn. Dat mensen ook, het buurtbewoners, het gevoel kunnen hebben... dat de politie daadwerkelijk waard. De burgemeester had een afvalknijper bij zich om zwerfvuil te rapen. De volgende avondwandeling wil hij een geel hesje aantrekken. Het weer, het is even gedaan met de zon. Er valt regen. Morgenochtend in het midden en zuiden ook wat natte sneeuw. In het noorden af en toe wat zonneschijn. En het is fris morgen, maximaal een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files die opvallen in Noord-Holland. Dat is de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Daar was een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en tot de Polderplein.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 Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput... lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer te openen. De bewoners van vier panden in Rotterdam die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar... mogen nog zeker drie weken niet naar huis.